Uur. Goedemiddag, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. In de herfst kun je je mouw weer opstropen in de Prikstraat. Iedereen vanaf 12 jaar krijgt in het najaar een uitnodiging op de mat... om een coronaboosterprik te halen, vertelt onze politiek verslaggever. Eerst gaat een uitnodiging naar de mensen die ook een uitnodiging krijgen voor de griepprik. Naar mensen in de zorg ook. En als die zijn geweest, dan kan iedereen boven de 12 die dat wil... Eh, zich weer melden bij de Prikstraat. En dat heeft het kabinet besloten omdat er toch rekening wordt gehouden... met een toename van het aantal besmettingen in de het najaar met alle gevolgen van dien. En op deze manier hoopt het kabinet die golf eh, voor te zijn. Op dit moment wordt druk personeel geworven... zodat er per week anderhalf miljoen prikken kunnen worden gezet. Drie mannen moeten 15 jaar de gevangenis in voor de dodelijke overval op de eigenaar van een bed and breakfast. De man van 73 uit Bokstel werd begin vorig jaar zwaar mishandeld en met tie-wraps vastgebonden aan een radiator. Zijn nichtje vond hem anderhalve dag later in dood in zijn pyjama. De veroordeelde mannen hadden alcohol en drugs op en dachten dat er bij het slachtoffer geld te halen was. Op de Gentse feesten heeft een hamburgerkraan tien dagen lang vega-burgers en worsten verkocht zonder dat klanten het door hadden. Nergens stond vermeld dat er geen vlees in de snack zat. De eigenaren vonden dat niet nodig, want, zeggen ze in een Belgische krant... in een gewone hamburgerkraam vertellen ze toch ook niet wat er in de burger zit. Volgens de eigenaren kwam niemand klagen. Sterker nog, hongerige klanten kwamen terug voor meer. En de een heeft een leuke poef of vaas in zijn woonkamer staan. Bij de ander staat een skelet van een gorgosaurus. Zo'n dinoskelet is verkocht op een veiling. Recently the market for dinosaurs, it seems so funny to say this, the market's really hot for dinosaurs. This is probably the rarest. De Gorgosaurus leek een beetje op de T-Rex, maar was wel iets kleiner. Het skelet werd een paar jaar geleden opgegraven in de VS. Wie hem nu op de veiling heeft gekocht is niet duidelijk. Wel weten we dat er dik 6 miljoen dollar voor is afgetikt. Het weer in het noorden en oosten kan het een beetje regenen. In het zuiden en midden breekt de zon juist vaker door... en kan de temperatuur oplopen naar 26 graden.